Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Athene heeft de mobiele eenheid de handen vol aan een groep woedende betogers. Er wordt met stenen gegooid en de politie heeft traangas ingezet om de menigte uiteen te drijven. Op verschillende plekken in de stad klonken het afgelopen uur explosies. En bij het ministerie van Financiën is brand gesticht in een postkantoor. Een parlementariër van premier Papandreou's PASOK-partij kreeg flessen en een stoel naar zijn hoofd. De man bleef ongedeerd. Het Griekse parlement stemde vanmiddag voor de radicale bezuinigingsplannen van de regering. Dat betekent onder meer dat veel Grieken fors meer belasting moeten gaan betalen. Op de Europese beurzen is de uitslag van de stemming positief ontvangen. De AEX sloot 1,6% hoger en ook Parijs en Londen eindigden ruim in de plus. Natuurorganisatie Brabants Landschap raadt iedereen af om de komende weken natuurgebieden in de omgeving van Vught en Bokstel te bezoeken. Door het noodweer van gisteravond zijn de gebieden onveilig, omdat overhangende bomen en bijna afgebroken takken naar beneden kunnen komen. De organisatie denkt twee weken nodig te hebben om de natuurgebieden weer toegankelijk te maken. Vooral in de gemeente Vught is de schade groot na de hevige onweersbuien. Zeker 40 huizen zijn beschadigd en tientallen auto's werden vernield. Eén boerderij staat op instorten op een begraafplaats in Tollebeek in Flevoland zijn zo'n 25 grafstenen vernield. De grafschennis werd aan het eind van de middag ontdekt door een bezoeker van de begraafplaats. Tientallen grafzerken waren omgegooid of kapotgeslagen. De politie heeft goede hoop dat er sporen van de daders kunnen worden gevonden en roept de gedupeerden op om aangifte te doen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen afwisselend zon en stapelwolken en smiddags kans op een bui. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het en... Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er nog files op de A10 de ring west richting Zaanstad voor knooppunt Koenplein 3 kilometer. Op de A12 de Haag richting Arnhem. Tussen Zevenhuizen en Reewijk 7 kilometer en verderop tussen knooppunt Ouderijn en Driebergen 6. A15 Gorkum richting Nijmegen. Tussen knooppunt Del en Waddenooien 7 kilometer. Dat is een aanrijding. A20 Hoek van Holland richting Gouda.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 Welkom bij nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Hurricane, dat was het vorige nummer, een beetje uptempo. tempo nu rustiger met Vince Gill. Go rest high on that mountain. I know your life on earth was trouble. Only you could know the pain. You weren't afraid to face the devil. Were no stranger. I could Mountain. En het is geschreven voor een vriend van eh, deze Vince Gill. Die is overleden en Vince Gill wilde hem eren met dit liedje When Love Finds You. Zo heet het album uit augustus 1995. Wilt u zelf ook een keer een programma samenstellen? Dat kan hoor. Schrijf of bel gewoon naar uw favoriete omroep. Of kijk even op countrytrack.nl Tonight we line into a world that's new. And we don't I'm a stranger whom I've stranger. I'm a stranger here myself. Dave Lindsay schreef het met eh, Matt Lindsay en het kwam allemaal van de cd You Have the Right to Remain Silent. En dat wordt dan ook wel eens gezegd in die films. Hè? Als je naar zo'n film kijkt en dan wordt iemand gearresteerd, dan het eerste wat ze roepen, You Have the, eh, Right to, to, eh, to Be Silent. Alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden. Nou ja, ze hebben het mij nog nooit verteld en ik hoop niet dat het ooit zal gebeuren hoor. Labor of Love, de CD uit augustus 1995 van Redney Foster. If It Were Me. Her eyes tell the story Too many nights alone He always takes for granted Whitney Foster jaren geleden nog echte country eh, zanger, country artiest tegenwoordig is zij wat meer bezig in de Americana. Wil niet zeggen dat het slechter is, het is alleen een iets andere muzieksoort. Hè? That house on the hill is long gone. Now she's living in a trailer with a nastro turf lawn. Got three little kids and no one to help. Trying to be mama and daddy all by herself It's hard to hold down the fort when you're holding down a job She'd rob Peter to pay Paul, but he's already been robbed She gets the food on the table, clothes off the line She'd break down dat was ook de titel John Michael Montgomery. Hij eh, het op een cd die op dat moment nog geen naam had. Eh, ik denk dat die cd gewoon uitkwam onder zijn eigen naam. Ik ben al even heel snel op internet aan het zoeken, maar ik kan het zo gauw niet gevonden krijgen. Dus dat antwoord moet u nog even van mij te goed houden. Del Grey, Tom McHugh, dat zijn heren van de formatie Little Texas. En zij hebben het over... Sun comes up, sun goes down. spinning around. Not much has changed since you've been gone. I miss you, honey, but life goes on. what you expect Vino was jaren geleden nog een eh, nieuwkomer in de country scene. Heeft eh, een cd uitgebracht, Looking for the Light, die hij liet eh, produceren door Steve Buckingham. En als je zegt Steve Buckingham, dan moet u maar eens denken aan onder andere Reba McIntyre en Dolly Parton. Want ook daarvoor produceert hij heel vaak cd's. Save this one for me. Hij heeft het niet zelf geschreven, liet het schrijven door Earl Thompson. U weet wel, die grote countryartiesten. It was getting late, I was getting hungry, that's exactly how I found her. I wasn't looking for her, but how could I ignore her? There wasn't no way around her. She was singing like she just got to me Rap tempo nummer van die eh, Rick Trevino. Save this one for me. En u weet het, ik ben nogal liefhebber van uh, hè? En dan zou ik dit daar best bij willen zetten, hoor. Ik heb hem eens ooit eh, genoteerd als een van de beste uit 1995. If you see her out tonight and she tells you just the lights that bring her dan toch hebt over een man met een echte country stem, dan kan ik u er nog wel eentje laten horen. Hè? En dat is dan Tracy Lawrence. James Trout produceerde voor hem If the World Had a French Port. It was where my mama sat on that old swing with her crochet. It was where granddaddy taught me how to cuss and how to pray. It was where we made our own ice cream Those sultry summer nights Where the bulldog had her puppies And us brothers had our fights There were many nights I'd sit right there And look out at the stars Through the sound of a distant whippoorwill Or the hum of a passing car And it was where I first got up the nerve To steal me my first kiss is where I learned to play guitar. toes. I've shelled more than my share. If the world had a front porch, ja, dan zou de wereld er heel anders uitzien. Althans, dat zegt deze Tracy Lawrence. Daryl Singletary was ook zo'n man die eh, in 1995 een eh, nieuwe platenmaatschappij had gevonden onder de naam Giant. Bracht daar zijn eerste cd uit, onder zijn eigen naam, geschreven door Tim Johnson. I Let Her Lie. She'd come home 6 a.m. Tell me she'd been out with friends And I let her lie I let her lie And in the glare of the morning sun She swore I was her only one And I let her lie better life. Cause the truth was too hard to handle and I couldn't bear to lose that girl. We were that small town tarried night She confessed her sins But she vowed to never cheat again And I let her lie I let her lie Though she tried, Lord, she could not change and I only have myself to blame Cause I let her lie I let her lie Cause the truth was too hard to handle And I couldn't bear to lose that said she was sound asleep on our double bed, and I let her lie. I let her lie. I let her lie. I let her lie. Daryl Singletary heeft veel over voor zijn eh, vrouw, zijn vriendin in I Let Her Lie. Tim McGraw, een man die ik al eh, vaker gedraaid heb in dit programma, in het vorige uur ook al geloof ik. I like it, I love it. Kunt u het zich nog herinneren dat uh, dame Faith Hill uitgeroepen werd als eh, mooiste dame van de wereld zo ongeveer. En ik heb toen altijd al geroepen van ja, het gaat dan in dit geval toch niet over het uiterlijk van die dame, maar over haar stem. Karen Staley schreef voor haar voor de cd It Matters To Me. Let's go to Vegas. Go the same life Hey baby. Vegas. Bet on love and live. ik, eh, ik lap het eigenlijk een beetje aan mijn laars. Ja, er wordt altijd gezegd, het is een onbeschreven wet op de radio. Draai nooit twee dames achter elkaar, maar u kent mij een beetje. Dit is Trisha Yearwood. I Wanna Go too Fall. Prisha wordt een dame die al heel wat jaren bezig is met het maken van country music en inmiddels ook al eh, weer getrouwd is met eh, een andere country eh, mega verkoper, zo mag ik het gerust zeggen, Gar Brooks. En samen staan ze ook wel eens op een cd en daar zal ik u volgende week weer eens van laten genieten. Colin Way. Mark Allen Springer schreef het. One boy, one girl. He finally gave in to his friend's girlfriend. she said there's someone you should meet At a crowded restaurant way across town He waited impatiently She walked in, their eyes met And they both stared Right there But one boy, one girl Two hearts beating wildly To put it mildly One Boy and One Girl. En ik kan me nog herinneren, ook dit stond in mijn, eh, mijn lijstje hoor, van de beste, voor mij tenminste, beste nummers uit 1995. Eh, maar ook deze mocht daar zeker niet aan ontbreken. Rain Through the Roof, Billy Montana. Een niet zo bekende en eigenlijk nooit echt bekend geworden, hè? Heeft het zelf geschreven, heeft wel een aantal cd's uitgebracht, maar het is nooit zo'n echte grote countryster geworden als dat hij verwacht had. Just 18, fresh out of school, got our diplomas, said I do.